9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Brussel praten regeringsleiders op dit moment tijdens een speciale EU-top over de brexit. Vermoedelijk krijgen de Britten uitstel om een no-deal brexit op 12 april te voorkomen. De Franse president Macron is kritisch. Het is met veel ongeduld dat ik naar Theresa mee ga luisteren, zei hij net voordat de sessie begon. Premier Rutte zei eerder te hopen op uitstel, maar gaf geen garanties. Alles is nog denkbaar, aldus de premier. In de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Juventus... heeft de Amsterdamse politie zijn handen vol aan Italiaanse en Nederlandse fans. Tot twee keer toe is in de stad een groep gewapende Italianen opgepakt. Later zijn bij de Johan Cruijff Arena Ajax-fans gearresteerd. Die reageerden woedend toen de politie met een waterkanon... de feestelijke fakkelmanifestatie voor de wedstrijd uitspoot. De politie had fans van tevoren gewaarschuwd... geen fakkels aan te steken bij de arena. Een Nederlandse vrouw uit Rotterdam zit sinds vrijdag in een Turkse cel... samen met haar dochtertje van vijf maanden oud. De vrouw is aangehouden op de luchthaven van Istanbul. Ze wordt verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie. De vrouw van 31 was voorzitter van een Koerdische vereniging in Nederland. Volgens Turkije onderhoudt de vereniging banden met de Koerdische terreurbeweging PKK. En de leiders van de Israëlische oppositie hebben toegegeven... dat ze de parlementsverkiezingen hebben verloren... van premier Netanyahu en zijn Likud-partij. Likud en de Blauw-Witte Alliantie kregen beide 35 zetels... van de 120 in de Knesset. Maar Netanyahu kan makkelijker een coalitie vormen... met kleine rechtse en ultra-orthodoxe partijen. De 69-jarige Netanyahu is al tien jaar premier. Als hij opnieuw een regering weet te vormen... wordt hij de langzittende premier van Israël. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Aan de grond kans op nachtvorst. Morgen eerst zonnig en koud, maar later op de dag vooral in het noorden en oosten meer wolken. Er staat een frisse wind en het wordt morgen 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 op 106.9 FM. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? ook op internet. www.zfmzandvoort.nl see you pour Aaron Chupa et Albatraoz, c'est parti <laughs> I got it. ritme van de lente.